Het is eh, minder dan het tot voor kort was. Ja, de prijs aan de pomp is bijna 15 cent lager dan drie maanden geleden en daalt waarschijnlijk nog verder. Ja, ja dat klopt. Maar het lijkt altijd het sneller omhoog te gaan dan omlaag. Eh, de olieprijzen zitten in de lift naar beneden, dus wie weet hè, waar we onverwacht op uitkomen. Ja, het heeft vooral te maken met de dalende olieprijzen inderdaad. Door de handelsoorlog van Trump is er minder vraag naar olie. De prijs kan dus nog verder omlaag gaan. Kunnen we andere leuke dingen kopen? Nou, daarom, er is een kleintje op komst, dus... Eh, <laughs> zou lekker zijn, zeker. Wordt Friedrich Merz de nieuwe leider van Duitsland? Dat is de grote vraag. Vanochtend zou het Duitse parlement instemmen met Merz als nieuwe bondskanselier. Maar hij kreeg te weinig stemmen. Straks wordt er opnieuw gestemd, vertelt correspondent Gien Balduk in Berlijn. Na heel wat crisisoverleg is er nu dan toch besloten vandaag al een tweede poging te wagen... om Friedrich Merz tot bondskanselier te kiezen. En zowel de leiders van de CDU-CSU als die van de SPD... die gaan ervan uit dat er nu wel een meerderheid behaald wordt. Maar intussen is nog altijd niet duidelijk wie precies de dwarsliggers waren... en of zij bij SPD zaten of bij CDU-CSU... of misschien bij beide partijen. En daarmee is het ook nog onduidelijk of deze mensen nu wel overtuigd zijn om voor Merts te stemmen. We komen het snel te weten. De stemming is over een kwartiertje. Nederlandse sporters zijn vorig jaar vaker gecontroleerd op doping en ook vaker betrapt. 3000 keer moest een topsporter in een potje plassen en zeven keer was het foute boel. Die overtredingen waren bij atletiek, ijshockey, powerliften, rugby en volleybal. Wat er precies bij de sporters is gevonden maakt de dopingautoriteit niet bekend. Het zijn verschillende stoffen die eh, toch in urine of bloed zijn aangetroffen van de verschillende sporters. En eh, ja, daar, daar hebben we de, eh, de analyse met hen gedeeld en zij hebben geen, geen, medische reden om die stoffen te gebruiken. En worden dan voorgelegd aan de rechters, de tuchtrechters van het instituut eh, sportrechtspraak. Het aantal dopingcontroles zal dit jaar nog meer stijgen. Deels vanwege de Olympische Winterspelen die volgend jaar zijn. Het weer. Vanmiddag is het zo goed als droog. We krijgen soms wat zon bij 13 tot 16 graden. En de komende dagen blijft het droog met regelmatig zon. En het wordt langzaam weer wat warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files zijn opgelost, maar op de A7 is een ongeluk gebeurd. Van Horen naar Zaanstad tussen Purmerend en knooppunt Zaandam... heb je daardoor 35 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A10 staat ook nog file voor knooppunt De Nieuwe Meer op de Ring Zuid van Amsterdam. Daar heb je 5 minuten vertraging.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 En al halen ze je hield. Het eten dat ze krijgen is de rijkdom van het veld. Het dier haast zuft je honderd na je is gepaard. Ze boeren met doelen, ze bloeien altijd vrij. hit you back in a minute.